Zes uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Grieken kiezen vandaag voor de derde keer in nog geen jaar tijd een nieuwe regering. De huidige premier Tsipras wilde de verkiezingen zelf, maar doet het niet goed in de peilingen. Tsipras keerde zich altijd tegen de Europese bezuinigingen... maar sloot een paar maanden geleden toch een deal met Brussel. Veel kiezers nemen hem dat niet in dank af. De Duitse regering trekt 20 miljoen euro uit voor noodhulp aan Syrische vluchtelingen... Volgens de minister van Ontwikkelingshulp kunnen de komende drie maanden met het geld ongeveer een half miljoen vluchtelingen worden geholpen. Eerder deze week deed EU-president Tusk al een oproep aan alle landen om geld te doneren aan het Wereldvoedselprogramma. De Amerikaanse wielrenster Evelyn Stevens heeft haar gestolen wielrenfiets terug. De peperdure tijdritfiets, ter waarde van zo'n 8000 euro, werd vrijdag gestolen uit haar hotel in Richmond in Amerika. Daar beginnen vandaag de WK wielrennen. De gestolen fiets bleek uiteindelijk bij een pandjesbaas te staan, twittert een verslaggever van Studio Sport. Stevens kan nu met haar fiets meedoen aan de tijdrit voor merkenteams op het WK. Bij een schietpartij op een carpoolplaats op de A12 bij de Meern is in een auto een dode gevonden. De wagen is doorzeefd met kogels. De politie kan nog niet zeggen wat er is gebeurd. Er wordt nog onderzoek gedaan op de carpoolplaats. De mensen die hun auto daar geparkeerd hebben, moesten zich op laten halen. Waarschijnlijk kunnen ze pas in de loop van de dag bij hun auto. En paus Franciscus is begonnen aan een officieel bezoek aan Cuba. Op het vliegveld werd hij ontvangen door president Raúl Castro. Dinsdag vliegt de paus door naar de Verenigde Staten. Daar heeft Franciscus een ontmoeting met president Obama... en zal hij het Amerikaanse congres en de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toespreken.